Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Informateur Opstelten gaat vandaag naar de koningin om zijn eindverslag aan te bieden. Gisteren mislukte de formatie van een rechtskabinet omdat PVV-leider Wilders geen vertrouwen meer heeft in het CDA. VVD-leider Rutte wil nu zelf een concept-regeerakkoord gaan schrijven, maar niet alle partijen zien dat zitten. De PvdA wil met Rutte meeschrijven. D66, GroenLinks en de ChristenUnie willen eerst laten onderzoeken welke stabiele coalities nog mogelijk zijn. D66 wil ook een debat met informateur Opstelten in de Tweede Kamer. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Nieuw-Zeeland zijn negen mensen omgekomen. Het toestel vloog kort na het opstijgen in brand en stortte neer. Aan boord was een aantal skydivers. Het ongeluk heeft niets te maken met de aardbeving die Nieuw-Zeeland heeft getroffen. Bij die beving zijn geen doden gevallen, wel is er veel schade, vooral in de stad Christchurch. De vroegere Cubaanse leider Fidel Castro heeft voor het eerst in vier jaar weer een menigte toegesproken. 10.000 mensen luisterden in Havana naar zijn speech. Daarin waarschuwde hij voor een kernoorlog als gevolg van de druk op Iran. Fidel Castro is 84 en heeft het presidentschap overgedragen aan zijn broer. De laatste weken verscheen hij weer geregeld in het openbaar, maar niet eerder bij een massabijeenkomst. Nederland heeft zijn eerste kwalificatiewedstrijd voor het EK gewonnen. Oranje won de uitwedstrijd tegen San Marino met 5-0. Eerst was het Kuit die een penalty binnenschoot. Daarna scoorde Huntelaar drie keer en in blessuretijd maakte Van Nistelrooy het vijfde doelpunt. Het was zijn eerste wedstrijd voor Oranje sinds het EK van 2008. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun derde wedstrijd op het WK in Argentinië gewonnen. Tegen Australië werd het 4-1. Als de hockeyvrouwen morgen ook winnen van Duitsland zijn ze zeker van de halve finale. Het weer, het is droog met minima van 7 tot 12 graden. Lokaal is er kans op een mistbank. De dag begint met veel zon, maar smiddags is er meer bewolking.